Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er komt permanent een Nederlandse officier van justitie te zitten... in Spanje en de Verenigde Staten. Ze gaan zich daar bezighouden met onder meer drugscriminaliteit... mensenhandel en fraudezaken... die steeds vaker grensoverschrijdend zijn. Met name aan de Costa del Sol roept men al langer om Nederlandse hulp... vanwege de vele drugszaken, liquidaties en aanslagen... waarbij Nederlandse criminelen betrokken zijn. In Italië heeft het Openbaar Ministerie al een officier zitten... Mogelijk volgen er ook nog vaste posten in Azië of Latijns-Amerika... maar dat hangt af van de financiële mogelijkheden. Het Amerikaanse oud-congreslid Anthony Weiner komt drie maanden eerder uit de gevangenis. De democraat Weiner werd veroordeeld tot 21 maanden cel wegens een seksschandaal. Zo stuurde hij seksueel getinte berichten naar een meisje van 15. De vrouw van Weiner was een naaste medewerker van Hillary Clinton. Naar aanleiding van de zaak Weiner heropende de FBI het onderzoek naar Clintons e-mails. In een goudmijn in Liberia zitten 40 mensen al een week vast onder de grond. 10 mensen konden worden gered. Er zijn tot nu toe 7 doden geborgen. De mijn stortte volkomen onverwacht in. Reddingswerkers graven met blote handen de grond weg... omdat de Liberiaanse goudmijn door zware machines verder zou kunnen instorten. Het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam is gewonnen door de Fransman Monfils. Hij was in drie sets te sterk voor de Zwitser Stan Wawrinka. Drie jaar geleden stond Monfils ook al in de finale in Rotterdam, maar die verloor hij toen. Feyenoord is voor de derde keer na de winterstop al tegen een nederlaag aangelopen. De Rotterdammers gingen met 1-0 onderuit bij FC Groningen... door een eigen doelpunt van Feyenoord-verdediger Sven van Beek. Excelsior won thuis met 2-1 van Emmen. En eerder vanmiddag won Ajax thuis met 5-0 van hekkensluiter NAC Breda. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog.